7 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De eigenaar van een Spaans bungee-jumpbedrijf... heeft een jaar celstraf gekregen voor de dood van een Nederlands meisje in 2014. Ook moet hij 140.000 euro schadevergoeding betalen. Het ongeluk gebeurde op een viaduct in het noorden van Spanje. Lokale autoriteiten hadden geen toestemming gegeven om op die plek te bungee-jumpen. Het slachtoffer van 17 dacht dat haar begeleider zei dat ze kon springen... maar ze zat niet goed vast en stortte 40 meter de diepte in. De internationale kindervredesprijs is gewonnen door vier scholieren van de middelbare school in het Amerikaanse Parkland, waar begin dit jaar een schietpartij plaatsvond. Daarbij vielen 17 doden door toedoen van een 19-jarige man. De vier hadden daarna de beweging March for Our Lives opgezet, waarmee ze demonstreerden voor strengere wapenwetten. Ze ontvingen de kindervredesprijs vandaag uit handen van aartsbisschop Desmond Tutu in Kaapstad. Nederlanders zijn iets gezonder gaan eten. Zo wordt er meer groente en fruit genuttigd en minder vlees. Dat blijkt uit een groot onderzoek van het RIVM. Ook suikerhoudende frisdranken en vruchtensappen worden minder gedronken. Omgerekend krijgen Nederlanders daardoor zo'n 750 suikerklontjes per jaar minder binnen. Volgens het RIVM een stap in de goede richting... maar veel Nederlanders houden zich nog steeds niet aan de voedingsrichtlijnen. Bij een steekincident in Veghel is een dode gevallen. Een andere man raakte gewond en is in het ziekenhuis aangehouden als verdachte. De twee zouden ruzie hebben gehad in een woning. De straat is afgezet voor politieonderzoek. Het overleden slachtoffer kon door ambulancemedewerkers ter plekke niet meer worden gered. Verdere details ontbreken. De politie roept mensen op zich te melden als ze meer weten. En dan het weer. Een gebied met regen en soms wat natte sneeuw trekt over het oosten en het noorden van ons land. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond het vriespunt, waardoor het glad kan worden. Morgen is het droog en vooral smiddags komt de zon. 4 tot 7 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland beginnen de files nu ook op te lossen. Het is nog langzaam rijden op de A2 Utrecht richting Amsterdam... tussen Apkoude en Knopend Amstel 10 minuten vertraging. Op de A10, de ring Amsterdam-Noord, was een ongeluk... tussen Knopend Watergraafsmeer en Amsterdam-Buitenveld... nog een kwartier vertraging. Helemaal dicht nog steeds in beide richtingen is de N242...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 Maak er een mooie dag van en sluit vandaag nog de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering af. Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen.